Zandvoort. Jobboot met het NOS Journaal. De kerncentrale in Fukushima is veilig. Alles is onder controle. Dat heeft premier Noda van Japan gezegd. De kernreacties zijn gestopt en er komt geen straling meer vrij. De Fukushima 1-centrale werd op 11 maart zwaar beschadigd bij de aardbeving en tsunami die Japan toen troffen. Daarop volgde de ergste nucleaire crisis sinds de ramp in Tsjernobyl. Er kwam veel straling vrij en er stroomde radioactief water in zee. Zo'n 100.000 mensen werden uit de omgeving van de kerncentrale geëvacueerd. Deskundigen denken dat het tientallen jaren duurt om de centrale te ontmantelen. Het Nederlandse energiebedrijf Greenchoice moet een boete betalen van 7,2 miljoen euro. De Nederlandse mededingingsautoriteit legt de boete op omdat Greenchoice een deel van zijn klanten heeft benadeeld. Het waren klanten die naar een andere energieleverancier overstapten en nog geld van Greenchoice te goed hadden. Volgens de NMA was het bewust beleid om deze mensen geen geld terug te geven, tenzij ze daarom vroegen. De commissie Deetman die seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt, komt vanmorgen met haar eindrapport. De omvang van het misbruik en de manier waarop de kerk ermee omging komen aan de orde. NRC-journalist Dome, die als eerste over misbruik publiceerde, zegt al een deel te hebben ingezien. Volgens hem waren er 10 tot 20.000 gevallen van misbruik. Oud-Kamerlid Liesbeth Spies wordt volgens ingewijden vandaag benoemd tot opvolger van Piet Hein Donner als minister van Binnenlandse Zaken. Naar verluid wordt Donner vandaag voorgedragen als vicepresident van de Raad van State. Daarover wordt al maanden gespeculeerd. Liesbeth Spies is nu gedeputeerde in Zuid-Holland. De Brits-Amerikaanse schrijver Christopher Hitchens is overleden. Hitchens was een hartstochtelijk atheïst en schreef jarenlang in kranten en tijdschriften. Ook publiceerde hij boeken. Zijn bekendste werk is God is niet groot, hoe religie alles vergiftigt, dat in 2007 een bestseller werd. Hij hield regelmatig lezingen en deed mee aan televisiedebatten. Hitchens is 62 jaar geworden. Het weer in het midden en zuiden regen en later in de ochtend mogelijk natte sneeuw.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Laren 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 6. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knopen knooppunt Raasdorp 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. A44 Wassenaar richting Amsterdam tussen Leiden en Warmond 7 kilometer. Dat was een aanrijding. Een tijd lang was de weg ook dicht vanwege die ernstige aanrijding.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 Welkom in het tweede uur van ZFM Jazz op deze zondagochtend. Dit was Chris Barber met uh, Ottilie Patterson, die eh, eh, zong een opname uit 1958. Dat is een mooie stap naar een orkest uit Frankrijk dat eh, ook in deze stijl speelt. Het orkest van Jacques Doudel. En die hebben een heel mooi nummer van Charles Trenet op de plaat gezet. Menil Montant. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages allaient Quand je revois ma vieille maison grise, où même la brise parle d'entendre, Elle me raconte comme autrefois Joli conte compte Au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des yeux rieurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nous montons Thank you. Où ou les mariages alléguement. Quand je revois ma vieille maison grise ou même la brise, par peu d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des yeux rires un roman, l'amour beau et éthique et pathétique een swing onmiskenbaar, de big band van Count Basie. Dames en heren, de studio van ZFM die ligt midden in het centrum, vlak tegen het gashuishofje aan. En hoe leuk is het niet om uh, actie te mee te maken van luisteraars. Zo werd er een half uur geleden op ons raam geklopt en een, eh, aardige mevrouw uit het gashuishofje wenkte ons en vroeg ons mee te komen naar de overkant van de straat en drukte ons eh, ongeveer 60, 70 LP's in de hand en zei dat we daar heel veel plezier moesten mee hebben en dat hebben we. Er zit heel veel jazz bij. Dank u wel. En we gaan er gelijk, eh, eh, we gaan er gelijk iets mee doen mevrouw. Uh, een van de LP's, daar staat de big band van Les Brown op en hij heeft als zanggroep de Ames Brothers. En zij spelen en zingen het prachtige nummer Undecided. You say it's yes and then it's no, you say you stay and then you go, you're undecided now. So what are you gonna do? First you say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make much sense Cause you keep me in suspense and you know it you promised to return when you don't I really burn Well, I guess I'll never learn and I show it If you got a heart and if you're kind Then don't keep us apart, make up your mind You're undecided now, so what are you gonna do? you say you do and then you don't, no you don't And then you say you will and then you won't, no you won't You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play and then it's no, then it's no And when you say you stay, that's when you go, when you go You're undecided now, so what are you gonna do? doesn't make much sense Cause you keep me in suspense and you know it You promise to return when you don't I really burn Well I guess I'll never learn and I show it If you got a heart and if you're kind Then don't keep us apart, make up your mind You're undecided now, so what are you gonna do? You say it's yes and then it's no You say you'll stay and then you go You're undecided now So what are you gonna Undecided, Les Brown en his band of renown met zang van the Ames Brothers. We hebben vandaag een uitzending, dames en heren, met eh, ehm, diverse presentatoren. En in het eerste uur hoorde u al eh, onze eigen Zandvoortse Adam Spoor, eh, die niet alleen vandaag presenteert, maar vandaag ook gaat spelen aan met zijn quintet. Ja, dat is uh, vanmiddag. Hè? Van, en waar ga jij spelen? <laughs> om drie uur vanmiddag in de rusthoek in Bloemendaal. Oh, ja. Nou, dus uh, de Rusthoek is nog steeds bezig, doet het al jaren. Wij kondigen regelmatig aan dat daar allerlei eh, muziek is en allerlei stijlen en vormen. Leuk om dat te horen. En doe jij nog meer eh, de komende tijd ja, in het Zandvoort? We, gaan weer een beetje actief worden in Zandvoort natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang op zondagmiddag bij Café Alex gespeeld op het Gassersplein. Helaas heeft hij de geest gegeven. Maar we gaan volgende week, onthoud het, volgende week vanaf 4 uur live Spoor 5 in het wapen van de Zandvoort. Nou, En hoe klinkt Spoor 5? Kun je dat ook laten Nou, dat kan, kan je zo horen, want ik heb net eh, even aan de techniek een eh, cd'tje gegeven. En er staat op eh, een compositie van onze pianist Frans van Tongeren. En dat heet Fiesta Domestica. Ramsey Lewis Trio. Een live opname uit 1965. En dan gaan we nu naar een heel ander chapiter. Ik kwam in de platenkast tegen een cd van Jimmy Scott. Jimmy Scott is een Amerikaanse zanger die eh, geboren is met het Kalman-syndroom. Dat eh, als gevolg heeft, dat is een eh, genetische afwijking, als gevolg heeft dat zijn stem eh, een hele hoge contra-alt is gebleven zijn hele leven. Hij is klein van stuk gebleven en heeft een hele hoge stem, maar kan geweldig zingen. In het orkest van ehm, Lionel Hampton werd hij aange aangekondigd als Little Jimmy Scott, omdat hij zo klein was. Hij is inmiddels 86, treedt nog steeds op op eh, ehm, YouTube zijn, zijn nog recent opnamen. Geweldig, indrukwekkend. We gaan hem nu horen in een eh, song Everybody Needs Somebody. Eh, vol, volkomen harmonie van de linkerhand en de rechterhand natuurlijk El Garner Trio, opname uit 1954. We gaan nu naar iemand die mag in dit programma niet ontbreken, Chad Baker, met het nummer The Lady is a Tramp. Ja, Chad Baker. The Ladies Tramp. Dat is een nummer dat we natuurlijk allemaal kennen van eh, de heer F. Sinatra. Die dat eh, eh, wereldwijd bekender heeft gemaakt. En Sinatra is ook de, een, een, lichtend voorbeeld voor onze Adam. En... Het is niet gewoonte dat we hier steeds reclame gaan maken, maar omdat we toch een gevarieerd programma hebben vandaag, gaan we nu Adam laten horen in een opname waarvan de titel natuurlijk heel mooi is. One for the Baby and One for the Road. It's quarter to three There's no one in the place Except you and me So seven of Joe I got a little story I think you should know We're drinking my friend One for my baby And one more For the road I know the routine Put another nickel In the machine To make the music easy and sad But I could tell you a lot But it's not in a gentle But buddy, I'm a kind of poet And I've got a lot of things I like to say And if I'm gloomy Please listen to me Till it takes away Well, that's how it goes And Joe, I know you're getting Anxious to close It's one for my baby Jordan with On the Sunny Side of the Street. Sunny Side of the Street. En jazz kent vele facetten. Zo kun je ook natuurlijk stukken opnemen met een, eh, eh, met een eh, DJ. En dat is natuurlijk ook wel heel aardig. Dan krijg je een leuk product, speciaal geschreven. Bossa Adamo. met Back to Black. Helaas is ze niet meer onder ons. Wij gaan verder met Lou Rolls, de jarige van vandaag, met A Natural Man. You know, there was a time when if someone told you to do something, you did it. Bam, right on, no questions asked. It was yes sir and yes ma'am, you never said no. you know. <laughs> but you know, things are changing nowadays. It's a new day, baby. Folks want to take their own lives into their hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody says right. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, because I don't want no go watch The net dames en heren, luisteraars. Onder de klank van Lou Rolls nemen wij afscheid van u. Het was een eh, zeer gevarieerde uitzending, mogen we wel zeggen. Eh, bedankt voor het luisteren. En volgende week zondag zijn we weer van de partij met uh, weer uitgekiende en mooie en interessante jazzmuziek. Dankjewel, tot dan. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.